Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De van de Verenigde Staten bereidt zich voor op de komst van de orkaan Sandy. Naar verwachting komt de orkaan morgen aan land, ergens tussen de steden Washington en Boston. Dat is het dichtst bevolkte deel van de VS. Er wonen tientallen miljoen mensen. Autoriteiten in de staten die op het pad van de orkaan liggen... hebben evacuaties gelast van laaggelegen gebieden. In New York wordt gevreesd voor overstroming van het metrostelsel. Het stadsbestuur overweegt het ondergrondse vervoerssysteem te sluiten. Vannacht is de klok weer een uur teruggezet. Nu de zomertijd is afgelopen wordt het s'avonds eerder donker. Eind maart gaat de klok weer een uur vooruit. In Vught is een man onder de trein gekomen en om het leven gekomen... toen hij wilde voorkomen dat een vrouw zelfmoord zou plegen. Volgens Omroep Brabant probeerde de man de vrouw bij het spoor weg te trekken... maar kwam hij toen samen met haar onder een passerende trein terecht. De vrouw heeft het ongeluk overleefd, maar is wel zwaar gewond. Voor de westkust van Canada is een zware zeebeving geweest met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter. De beving werd langs een groot deel van de kust gevoeld. Er zijn geen berichten over schade. Er is een tsunami-waarschuwing gegeven voor onder meer de Amerikaanse staten Washington, Oregon en het noordelijke deel van Californië. Ook voor Hawaii geldt een tsunami-waarschuwing. De beving werd korterop gevolgd door een naschok van 5,8 op de schaal van Richter. Zeven Tibetanen hebben zichzelf afgelopen week in brand gestoken... om te protesteren tegen de Chinese overheersing van hun land. Dat gebeurde op verschillende plekken in Tibet. Zeker twee demonstranten kwamen om het leven. De toestand van de andere vijf Tibetanen is niet bekend. Niet eerder hebben in een week tijd zoveel Tibetanen zich in brand gestoken. Sinds vorig jaar maart zijn 60 gevallen van zelfverbranding geteld... en zeker de helft van de slachtoffers is aan hun verwondingen overleden. Het weer, vanochtend op de meeste plaatsen vrij zonnig. In de loop van vanmiddag vanuit het westen meer bewolking, maar het blijft wel droog. En het wordt een graad of 9. Dit was het en... Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan 33 files. Ik noem de files van 5 kilometer en langer. A1 Amersfoort richting Amsterdam voor de afrit Bunschoten 5 kilometer. A10 West naar Zaanstad bij de Koentunnel 5. A13 Rotterdam richting Den Haag voor Delft 5. A15 Rotterdam richting Gorkum na een ongeluk bij Papendrecht 4 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. De kijkers aan de andere kant veroorzaken lange file tussen Gorkum en Papendrecht 10 kilometer. En de A28 Zwolle richting Utrecht tussen Nijkerk en Knopend Hoevelaar maken 5 kilometer.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 The sea of heartbreak. Pop meets country, want Bruce Springsteen is toch eigenlijk een popjongen. En Roseanne Cash, ja, zij is altijd al bezig geweest in de country. Heeft ze ook bij de paplepel ingegoten gekregen van haar vader natuurlijk, hè. The Sea of Heartbreak is wel een heel oud nummer, hoor. Al jaren bekend. Days You Live For. Dit is Micah Roberts en dat is dan weer een nieuwkomster in de country scene. These are the days you live for. Tim McGraw, ook hij heeft weer een nieuwe cd uitgebracht, hoor. The Southern Voice. Die DiPiero. Zij schreven het voor Tim McGraw. En zij vinden dat hij een Southern voice heeft. Net als zoveel andere country-artiesten die hier in dit liedje ook uh, voorbij kwamen. Ik weet niet of u ze geteld hebt, maar ik ben bij tien maar gestopt met tellen. Kelly Pickler, zij heeft pas geleden een cd uitgebracht. Haar eerste cd en natuurlijk dan onder haar eigen naam. Ze deed het op het BNAS Records. made love to me like I was all you'd ever need. Did you change your mind? Well, I didn't change mine. Now here I am trying to make sense of it all. We were best friends, now we don't even talk. You broke my heart. You're in my world. prachtig liedje, hè? Didn't I You Know How Much I Loved You. Boordevol met uh, dynamiek en dat is waar ik van hou. En dan kun je soms wel eens een prachtige ballad hebben, maar daar zit dan ook uh, dynamiek in. Luistert u maar eens naar Buddy Joe. He was begging at the mini-mart. Who'd have guessed he had a purple heart? The scars underneath his bearded chin. Bet you don't remember him. You were running 20 minutes late, and he was only getting in your way. But when you brushed by that wounded soul last Thursday afternoon, you met somebody who would die for you. Phone rang at eight last night. Who'd call it such a crazy time? Getting kids in the bath and bed. I can't talk about all you said. All he wanted was a Saturday. Morning conversation down at Baker's Cafe. You weren't thinking when you told your dad. Try back in a week or two. But you hurt somebody who had died. they had to do. It runs deeper than flesh and blood. Heaven knows no greater love than the sacrifice they make to see you through. Somebody who would die Just another Colorado day. Morning practice for high school play. From out of nowhere, the bullets came fast, shattered more than the library glass. They asked her if she believed in your name, and she didn't even hesitate. God, I can't help wondering if I'd been in her shoes be somebody who would die. de gedachten voor dit singeltje van Buddy Jewel... Somebody Would Die For You zijn natuurlijk de soldaten... die daar in Irak aan het vechten zijn voor ons. The Life of a Song, zo heet deze cd van Joey and Rory. En dat zijn er twee die nogal een opkomst maken daar in Amerika. Yeah. Would you remember me? I must be traveling now. There's places I've got to see. say farmers daar uit eh, Amerika. En het liefste wat ze doen, staat in een interview, is dat ze op hun hoofd in de grond staan en het verbouwen van hun eh, gewassen. En daarnaast vinden ze het natuurlijk ook wel leuk om op het podium te staan. En misschien draait dat nog wel helemaal om hoor, dat ze liever op het podium staan als op hun hoofd ergens in de akkers. De formatie Sugarland hebben ook pas geleden een cd uitgebracht. Love on the Inside, zo heet ze het. En dan heb je ook nog eens een keer een deluxe fan edition. En op die fan edition staan ook nog eens een keer twee live nummers op. En dan doen ze het hier samen met Little Big Town en Jake Owen. Live in a Northern Town. Is trouwens ook als ringtoon te downloaden, dit nummer. children He took a cigarette out. Everyone else came down to listen. could see it written Town, Jake Owen en deze formatie Sugarland. En als je dit cd'tje bekijkt, het hoesje bekijkt... dan zie je dat alle songs die op deze cd staan... alle 16 songs die op deze cd staan... ook nog eens een keer te downloaden zijn als eh, ringtone op je telefoon. En als je het over een telefoon hebt... weet je welk nummer er bij mij op mijn telefoon staat. Als u mijn nummer draait, dan hoor ik dit. How do I get through If I had to live without you, what kind of van de Dan Taminsky Band... samen met eh, Barry Bales, Jennifer, Jen Moses, Tim Austin en Ron Stewart. En dan eh, die, eh, die Dan Taminsky, hij is dan eigenlijk weer een van de leden... die ook altijd meespeelt met, met uw dame, u weet het wel, Alison Krause. Nou, hij heeft een nieuwe cd uitgebracht, gewoon onder zijn eigen naam. En daarnaast heeft hij de cd getiteld One More For The Road. Durings Hornpipe is wat u daarnet hoorde. En ik laat u nog even één nummer horen van dezezelfde cd. Hij heeft deze cd helemaal zelf voorgeschreven hoor, deze Adam Steffi. Dus ook Warm Kentucky Sunshine. denk ik hoor, die eh, bluegrass wereld. Want eh, het is eigenlijk helemaal niet zo vreemd dat op deze Adam Steffi One More for the Road album ook een nummer staat wat door Alison Krause, de lead vocals, waarin Alison Krause de lead vocals heeft. Want tussen 1991 en 1998 speelde die Adam Steffi in de Union Station. Oftewel, die band van Alison Krause. En dit, dit is Hank William Jr. met de Crespels. keep all the roads open to my heart. Just in case you ever wanna come back this way, sweetheart. Yeah, the gate'll be open and the door unlocked, so bring your horse and cart. Cause I'm gonna keep all the roads open to my heart. Like a snowstorm in Montana, don't ever cut yourself off or your heart will freeze to death and you'll stumble through life lost. So I'm keeping the trail open for you to come rescue me. But I'm not gonna stand here freezing, I'm gonna plow on ahead, you see. I'm gonna keep all the roads open to my heart. Just in case you ever wanna come back this way, sweetheart gate'll be open and the door unlocked, so bring your horse and cart. Cause I'm gonna keep all the roads open to my heart. When a man is cold and lonely, you know he's gotta stay warm. And I got a gal or two around to help me through this storm. But if you ever get rid of your snowman and you wanna come back to me, I'll be waiting in my cave of love like a hungry open to my heart. Just in case you ever want to come back this way, sweetheart. Yeah, the gate'll be open and the door unlocked, so bring your horse and cart. Cause I'm gonna keep all like we used to. Hey, baby, let's have a ball. Said her new highwayman left her, now she's out in the cold. And I'm gonna jump in my dog sled and get us back on the right road. I'm gonna keep all the roads open to my heart. Just in case you ever wanna come back this way, sweetheart. Yeah, the gate'll be open and the door unlocked, so bring your horse and cart. I'm gonna keep all the roads open to my heart. I'm gonna keep all the roads open to my heart. Hank Williams Jr. Ja, Hank Williams Jr. was dat nog even. Hij heeft het ook geschreven. En eigenlijk is het toch wel een poppy guy, hè, die Hank Williams Jr. Maar nu heeft hij het samen met de Grascals gedaan. En dan klinkt het meteen een heel stuk anders. En dan krijg je meer dat bluegrass-achtige. Keep on Loving You is de laatst verschenen cd van Riba. Nothing to Lose is bandje nummer 10 van deze cd. so painful. En Wes Hightower's on the drums. Nou ja, die heeft ook wel even wat vaag moeten maken. Met dit nummer Nothing to Lose van de cd Keep on Loving You van Riba McIntyre. Ryan Bingham. Het is meer Americana. Het is wel door hemzelf uh, geschreven en uitgebracht op Lost Highway. Country Roads. Do you really think you know? exactly where I stand. Or did I just let you down? You found I was just a poor man. I might have took a few wrong turns, down a few wrong roads, wound up in a few wrong towns where nobody cares or goes. It ain't that I can't. we're home. It's just that I like to breathe out on country roads. Never downtown or care for a place to stay. I know I never wear no crown. Never be a king of slaves. Wash my hands in the rain. Spend my time with the whiskey. Never give up on change. Give a damn if you'll ever miss me. Cause it ain't that I can't see. singeltje van een uh, eh, CDX-album... Eh, wat ik elke, eh, elke maand toegestuurd krijg. Maar ik ben eigenlijk toch wel benieuwd naar die hele cd van deze Ryan Bingham. Mindy Smith. Zij bracht in augustus van 2009 een cd uit. Stupid Love, zo noemt ze de cd. Heeft een aantal nummers zelf geschreven. Onder andere Couldn't Stand the Rain.